Het is mijn dag. doosklokje. Het uitjes. is mijn dag. Stel hem aan mijn dag. Wel. Nee, echt niet serieus. Wel. Het is echt mijn dag niet. Serieus niet. Echt niet. Wel. Nee, echt Mijn dag. Wel. Het is mijn dag. Oh, mama. Echt hartstikke lachen. Eh. Zandvoort. Zandvoort. part so well. A modern Romeo, you came on Cupid's wings, and then you flew away. You touched my face, you called my name, and with desire. But you left me in.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 Hij zei dat het fout was van het leger en de politie om het vuur te openen op demonstranten. Ook benadrukte hij dat het Libische leger anders is dan dat van Egypte en Tunesië. In die landen kozen de militairen de kant van de betogers. Saif Gaddafi zei dat de protesten het werk zijn van islamisten, Egyptenaren en Tunesiërs die het regime in Libië omver willen werpen. Ook zei hij dat Libië op de rand van een burgeroorlog staat. Hij beloofde overleg over hervormingen en zegde het volk loonsverhogingen toe op de voorwaarde dat het geweld stopt. Eigenlijk zou kolonel Gaddafi zelf een toespraak houden. Het is niet bekend waarom hij dat niet deed. Volgens Saif is zijn vader nog wel in Libië. Voor het eerst zijn gisteravond ook protesten uitgebroken in de hoofdstad Tripoli. De politie zette daar traangas in tegen duizenden betogers. De protesten beperkten zich eerder tot het oosten van Libië, waar Gaddafi minder macht heeft. Volgens mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch zijn bij de betogingen tot nu toe 233 doden gevallen. Een invloedrijke stamoudste in het oosten van Libië dreigt de olie-export naar westerse landen vandaag af te sluiten als Gaddafi niet stopt met het geweld. De christendemocraten van bondskanselier Merkel hebben bij de deelstaatverkiezing in Hamburg een historische nederlaag geleden. De CDU kreeg iets minder dan 20% van de stemmen en is daarmee gehalveerd. De sociaal-democratische SPD is de grote winnaar en heeft nu de absolute meerderheid in Hamburg. De CDU werd na tien jaar regeren in Hamburg afgerekend op plaatselijke thema's. De regering in Berlijn hield de verkiezingen scherp in de gaten... omdat er dit jaar nog zes deelstaatverkiezingen zijn. Het weer, is helder. De temperatuur ligt tussen de min 7 en min 2.